Hey Marloes, weer met je onder de douche. Hey ja, hey ja ho. Kijk me eens aan, want ik zie je verstand. Je bent voor mij echt nummer één. Hey Marloes, weer met je onder de douche. Hey ja, hey ja ho. Toen zeg het dan, want ik droom er steeds van. Ik wil jou. Ja, die je voor me staan gaat aan hart sneller slaan. Ik voel veel voor jou, jij bent die ene vrouw. Wat ze zeggen maakt niks uit. Ik ben toch bij mijn besluit. Hé hey Marloes, wil met je onder de douche. Hey ja, hey ja ho. Kijk me eens aan, want ik zie je wel staan. Jij bent voor mij het nummer 1. Hey Marloes, dan met je onder de douche. Hey, ja, hey, ja, ho. Toen zeg het dan, want ik droom er steeds van. Ik wil ja, ja,